twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte respecteert het besluit van staatssecretaris Wekers om af te treden. Hij bedankt hem voor zijn grote inzet in de afgelopen jaren. Wekers was staatssecretaris sinds 2010. Hij maakte de afgelopen avond zijn aftreden bekend in het Kamerdebat over de problemen bij de Belastingdienst. De oppositie bleek zijn antwoorden over fouten bij het stopzetten van toeslagen onvoldoende te vinden. Zo ontdekte Wekers tijdens het debat dat hij brieven had ondertekend die tot gevolg hadden dat toeslagen te snel werden stopgezet. Ook heeft de oppositie er geen vertrouwen meer in dat Wekers het hele proces nog in goede banen kon leiden. Toen bleek dat veel partijen voor een motie van wantrouwen zouden stemmen, besloot Wekers de eer aan zichzelf te houden. GroenLinks-leider Van Ooyek noemde dat chic. ChristenUnie-leider Slop prees het feit dat Wekers zijn aftreden in het parlement heeft bekendgemaakt en niet daarbuiten. Prem Radakishun heeft de nationale IQ-test van BNN gewonnen. In de categorie bekende Nederlanders had hij met een IQ van 116 de hoogste score. Tweede werd Willibord Frequin met 111. De BN'ers bleven traditioneel ver achter bij de studenten... die gemiddeld 118 scoorden, met twee uitschieters naar 137. De laagste score was voor BNR Kelly van der Veer... die niet verder kwam dan 79. Dat was wel een verbetering van twee punten... vergeleken met haar vorige optreden in 2005. Een medewerkster van een Amerikaanse McDonald's is aangehouden... omdat ze heroïne verkocht via Happy Meals. Klanten konden de drugs bestellen door te vragen om een Happy Meal met iets extra's. Ze moesten met de auto langs het afhaalluik rijden... en vragen of ze een speeltje bij hun bestelling konden krijgen. Als ze betaald hadden, kregen ze een Happy Meal met heroïne erbij. Na een tip gingen undercover-agenten bij de McDonald's in Pittsburgh langs. Ze deden zo'n bestelling en sloegen de 26-jarige medewerkster daarna in de boeien. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuidwesten mogelijk natte sneeuw. Het wordt min 1 tot min 5 graden.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 Mystery, the moon, a hole in the sky, a supernatural nightlight, so full but often right. A paradise, a closing one, a chosen child a marble dog that chases cars to farthest reaches of the beach and far beyond into the swimming sea of stars. cosmic fish they love to kill giving birth to constellations. No rifts and no, no reservation. If they should fall, you'd get a wish or dedication. May I suggest you get the best for nothing less than you and I? Let's take a chance as this romance is rising. Oh, before we lose the light. flows of hunger. You're dancing naked there for me. You expose all memory. You make the most of boundary. You're the ghost of royalty, imposing love. You are the queen and king, combining everything, intertwining like a ring around the finger of a girl. I'm just a singer. had no contest for little you or smaller I. A larger chance at what all there may lie on the rise, on the brink of our lives. Bella, please, Bella, you. dan een hele mooie van Jason Mraz, die dat zong, namelijk Bella Luna uit 2005 van zijn album Mr. A to Z. Goedenacht allemaal, welkom. Welkom bij de dan is het muziekprogramma van Radio 1... waarvan er nog negen afleveringen te gaan zijn. En dan is het april en dan is dit programma eh, voorbij en over. Dan kan het bijgezet worden in het eh, Omroepmuseum. Want daarna gebeuren weer andere dingen op deze zender. Het is maar dat je dat alvast weet. Maar in ieder geval nog negen afleveringen te gaan. Inclusief deze met ook in dit uur weer eigen opname. Eigen opname die ook uit het historisch archief van de VARA komen. Want je hebt in dit uur namelijk twee opnamen die afkomstig zijn uit het legendarische Radio 3-programma Denk aan Henk. En hier is er zo bijvoorbeeld eentje. Eentje van een zangeres die op dit moment door Nederland toert. Uit 6 september 2001. Heather Nova wordt het gaat zingen. Even de keel schapen. <clears throat> One, two, three, four. Oh. talk show the other day, and on it there was this guy, and he was saying, When you let other people tell you what's right, when you leave your instinct and your own truth behind, that's a virus of the mind. That's a virus of the mind. Well, I guess it's kind of like losing your sight. For a second, you feel that they might be right, and it feeds the doubts that you have inside. It almost starts to feel like a crime to follow your own rhythm and rhyme. virus of the mind. this party thing last night. A lot of people I hadn't seen in a long, long time, and they wanted to know about my life, but making me feel like it wasn't quite right. Like, where's your kids and where's your car? I said, I don't have either, but I have a guitar. And I ended up feeling like I was a freak, so I found some wine and something to eat, and I talked to the dog to pass the time. I told myself I'm doing just fine. It's just a virus of the mind. It's just a virus of the mind. I'm pretty happy living in my my own sweet time. Living in my yeah, I'm pretty happy, and I don't need your virus of the mind. Your virus of the mind. in the deep of your soul, it's on the tip of your tongue. It's in the feeling you get when you feel young. It's in the sound of the beat, it's in the base of your spine, in your gut reaction, yeah, every time. But they tell you what you should have, they tell you who you should be. It's in the TV and ads and in the magazines, I'm kicking it off. In the breeze, cause is anyone out there inside me? I say, is anyone out there inside me? I say, van eh, Heather Nova op 6 september 2001... in het Radio 3-programma Denk aan Henk. Heather Nova die je dus hoorde met Virus of the Mind... en de zangeres gaat een aantal optredens doen in Nederland de komende weken. Vanavond zal ze staan in de Theater Tilburg... in de gelijknamige Noord-Brabantse stad Tilburg dus... En morgenavond in het Parkstad Theater in Heerlen. Heerlen. Zaterdagavond in de Grootse Schouwburg in Gouda uiteraard. En zondagavond is Heaven over te vinden in Theater de Veste in Delft. Dat is met betrekking tot uh, Dan had je afgelopen weekend, zondagavond was dat... Eh, in Amerika de uitreiking van de Grammy Awards. Er zijn maar liefst 82 eh, categorieën. Af en toe eh, zitten er wel hele bijzondere bij. Maar dat levert dan ook alweer aardige platen op die ineens in de belangstelling staat. Zo heb je bijvoorbeeld de categorie, eh, ik zal even in het Engels zeggen... The Best Jazz Vocal Album. En degene die daarvoor een Grammy heeft gekregen, dat is Gregory Porter.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 Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Mm-hmm. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank sit down and take a drink and fill your water tank. down away that's thirsty. Let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your water tank. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. liquid spirit. verhaal wel dat eh, zijn moeder, Gregory Porter, die je dus hoorde... dat eh, moeder Porter nogal eh, vaak plaatjes opzette van Nat King Cole... toen hij een klein jongetje was. Gregory Porter dus, die een Grammy heeft geworden met zijn album Liquid Spirit. En van dat Liquid Spirit hoorde je dan de titel En overigens over die Grammy Awards gesproken... een wervelende show met grote artiesten. Een uitgebreid verslag daarvan kan je zaterdagavond zien vanaf eh, half negen op Nederland 3. Dus als je een, eh, avondje <laughs> een avondje wil zien... dan kan ik je aanraden om naar die zender te gaan kijken. Nederland 3 voor het uitgebreide verslag van de Grammy Awards 2014. Dit is de nacht het anders bij de vader op Radio 1. Oude muziek uit 1976. Sailor. there's a knock on the door. Boy, she's looking pretty, all dressed up. Now who could have wished for more? Yeah, we wine and dine, all was fine, knowing that she was game. But then I went and really spoiled it all by filling up my glass again. For one drink too many took the smile 1976 wat je hoorde van een oude LP van de Britse band Sailor. Je hoorde het nummer One Drink Too Many van de LP The Third Step. Nog negen uitzendingen te gaan van de nacht ging het anders. En in de maand februari, of liever gezegd in de maand maart... gaan we een aantal specials doen. De laatste uitzending zal in het teken staan van de wereldmuziek. En 6 maart, dan is er de nacht van de lange liederen, de lange songs. Ruim zes minuten. Deze bijvoorbeeld van Oasis. How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while getting high. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova. 6 maart. Dat wordt tussen de nacht van de lange nummers hier bij De Nacht Klinkt Anders. De Vader op Radio 1. Het is bijvoorbeeld een eh, zo'n lang nummer. Je hoorde Champagne Supernova. Ruim 7 minuten te vinden op What's the Story Morning Glory. LP van Oasis. Maar er zijn natuurlijk nog andere voorbeelden. Sad-Eyed Lady of the Lowlands van Bob Dylan. Ruim 10 minuten en heb je ook nog Hello Flies van eh, Alice Cooper, 8 minuten en 21 seconden. En MacArthur Park van Richard was ook ruim 7 minuten. Nou, als je een suggestie hebt voor die uitzending van lange nummers... je kan hem uh, mailen naar de nacht, klinkt anders, vara.nl. De nacht in dans, als je een suggestie hebt voor een eh, lang nummer. En dat gaan we dan draaien 6 maart. De nacht van 5 op 6 maart voor de duidelijkheid. Song of Love, dat is de nieuwe single voor Jake Bang. tell me all the things you do. Tell me that it's up to you. Crying in the peaceful night. Telling all the things you hide. But I in the future. and your eyes fall down. You barely even make a sound. Crying in the peaceful night. Showing all the things you hide. But I'd be in the future. wanna find where you are. Eh, Sonny je vindt het op eh, Shangri-La. Dat is de titel van het album dat vorig jaar van hem uitkwam. Jack Buck, daar heb ik het over. En hij zong a song about love. Dadelijk eh, This Ain't a Love Song. En daarna liefdesliedjes. En je gaat luisteren naar twee opnamen uit het eigen archief. Dat liefdesliedjes, dat is historisch. Want dat komt uit 2001 uit Denk en Henk van de jazzpolitie. Maar eerst even een recentere opname. En die is van 22 eh, juni 2010.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 Dat je helemaal het einde bent vind ik een slecht begin je bent mijn aller allerliefste, vind ik zo'n slijmeren zin. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één manier, één manier. Klinken in mijn oren, liefdesliedjes, zou ze moeten zou ze moeten horen.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 Je hoorde namelijk een opname van de Jazzpolitie... gemaakt op 13 februari 2001 voor het programma Denk aan Henk. Jazzpolitie... Ze bestaan niet meer. Dat is jammer, want ze maakten destijds eh, leuke dingen. Herman Grimme en Peter Groot-Kormelink. Liefdesliedjes dus. En daarvoor ook een eigen opname. En die kwam dan weer uit het 3FM-programma van eh, Giel. Maar dat is van recentere datum. Die kwam namelijk van 22 juni 2010. Scouting for Girls, de Britse band met This Ain't a Love Song. Zo dadelijk hoor je de Manhattan Transfer. Maar eerst even een song waarmee die Amerikaanse vocalband populair was. En werd dat was namelijk met eh, Chanson d'amour. Maar dat hadden ze niet van zichzelf, dat was een cover. Chanson d'amour werd al in 1958 op de plaat gezet. En was toen ook een hit voor Art en Dottie Tot. listen me blow. God as sure as I'm born, I'm blowing my horn. Me baby, I'm blowing, zooming it up. And I hope you dig the sounds i make making more than any other. Now I must go, for it's time for you to listen to my other brother. I think the chicks talk about me, so I better don't see. I'm hip that she knows I find it very best to meet you. That's the reason I've been blowing so snappily. I don't know what you got, but it thrills me and I hope to have a light, cause it puts me in close. So baby, if you would like to dig my brother, you're gonna have to turn the record over. Hey, hey, hey, who you talking about? Say who you talking about. Did I hear you say you'd introduce your other brother? Cause in case I heard you talking about three, that's me. Pleased to meet you. How do you? How are you? Nothing's new. How everything with you? What do you say? I leave with this jazz up to my brother. Did, did, dig my Long Island sound. Hope I am putting it down. You got me in a mood that's so romantic. If you notice, you can dig the silly old act because I'm acting so distracted when I dig you. Pretty baby, you will never know how much I really dig you. You have got me so excited that I goofed, blowing my horn. But the music's getting around will really put me down. We're glad, in fact, to know that you enjoy it, and we wish we had the time to give you more. Thank you for the compliment. You told us we were better just as though we didn't know it. We hit the we're the best, we're over all the rest. In the modern school, we always play cool, we never play the fool. Hawkers and squeakers might be stealing a show. But we don't go for that so how we blow. Hi ho, like a day, boy, it's a natural fact. I ain't no kin, but I would like to get in the act. Well, get out of here, get out of here, get out of here now. Fellas, we appreciate it making you mad, but we must ask you to apologize because after all, it's in our band? get you. It's really a pleasure, and I hope I don't look silly to you. I'm hoping the story that I told did not upset you. Sorry, now in conclusion, we are hoping that you weren't bored. So just before we go, we do want you to know we're glad you let us show you how it is. We always Een liedje dat al uit 1947 stamt. En toen werd het opgenomen door het orkest van eh, Woody Herman... als een eh, instrumentaaltje, geschreven door Jimmy Jeffrey. Uh, eh, je hoorde Four Brothers en de uitvoering die ik net liet horen... die kwam dan weer uit 1978. Pastiche, de LP die toen gemaakt werd door de Manhattan Transfer. En die werd weer gegaan door een liedje waarmee de Manhattan Transfer... bekend is geworden in Europa. Dat is een beetje de grootste hit die ze ooit gehad hebben... de Manhattan Transfer, maar je hoorde dan het origineel van Art and Dotty Tot. 1958, dat chanson d'amour. Eind volgend jaar, dan heb ik het over Oudjaarsavond 2015... dan gaat deze man de Oudjaarsavondconferentie doen op Nederland 1. Maar dat duurt nog een hele tijd. Hier is die als zanger, Herman Vinkers. Hallo, ben een jager, ik jaag van vroeg tot laat. Leen mij uw oor, dan zing ik hoe dat gaat. Hatri, halli, hallo, hadali. Oh, ik jaag me uit de naad. De jacht is gezond voor het wild, eerlijk waar. Een jager schiet graag een ziekelijk exemplaar. Zo zag ik zojuist een wild fazant met een. Gebroken drumstick hinken door het veen. Hatri, halli, hallo, harli, hallo. Ik ben een jager, een jager ben ik graag. Hatri, hallo, harli. Halli, hallo, een jager ben ik graag. Als macrobioot zwoer ik ooit eeuwig trouw aan een veel te zwaar onopgemaakte vrouw. Dat bleek een vergis, ons huwelijk liep mis. En nu vreet ik vlees, alsof het musli is. Atri halli hallo hadali, grager ben ik jager. Holla hilla ho, atri hallo hadali. Halli hallo en jager ben ik graag. De jacht, het legt zo mooie oerinstincten bloot. Ik zag laatst een kwartel en dacht, die krijg ik dood. Dus ik schoot op dat beest. De kogel ging luid, het ene oor in en het andere oor weer uit. Hatri, hallo, Harley. Oh, het andere oor weer uit. Het net of door lawaai van mijn dubbelop's kanon de kogel de slaap niet goed vatten kon. Nu heb ik van het jagen alles wel verteld. Eén belangrijk ding nog heb ik niet gemeld. Men praat over jagers onnodig negatief. Want een jager jaagt uitsluitend selectief. Is een beest algemeen, dan wordt er veel van afgeslacht. Maar zijn er van dat soort maar acht, dan schiet ik er maar acht. Hatri, halli, hallo, halli, hallo. Ik ben een jager, een jager ben ik graag. Hallo, hallo, halli, hallo. Hij komt er niet meer uit. Hij komt er niet meer uit. Het was 3 november, de Hubertusjaar. Zo rond het middaguur het angelus klepte zacht. Ik richtte op een hert toen mijn hart getroffen werd. Door dat kruis tussen het gewei en een engel die me zei... Een jager blijft een jager. hila Bij 1995 Herman Vinkers en het programma Geen Spatader veranderd. het Jagerslied. komt uit eh, Turkije. heeft eh, een Koerdische achtergrond. En je hoorde Sikdem Aslam zingen hier bij de nacht ging anders te vader op Radio 1. Sheryl Crow, die heb ik ook nog eh, voor je klaar liggen. Die heeft onlangs een nieuw album uitgebracht onder de titel Feels Like Home. En ik laat je daarvan luisteren naar het nummer We Ought To Be Drinking tot aan het nieuws. whatever the case.